Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het moet komt er echt een avondklok in sommige regio's. Tijdens de persco deze week kondigde het kabinet die mogelijke maatregel aan... Rond Rotterdam, Dordrecht en in Twente lopen de besmettingen nog steeds op. En als die niet minder worden, dan blijft alles dichtgooien tussen 10 uur s avonds en 4 uur s ochtends een optie. Dat zegt minister voor Zorg van Ark. En wat mij betreft liggen daar een aantal maatregelen voor op tafel... die gewoon niet leuk zijn, maar misschien nodig zullen zijn. Ik ga er niet op voorhand een keuze uitmaken. Niks is leuk. Weet je, ik heb al sinds maart mijn ouders niet meer geknuffeld. Vind ik ook niet leuk. Maar als het nodig is, is het nodig. Dus ik heb daar geen taboes op. Het allerbelangrijkste is dat we dat virus naar beneden weten te krijgen. De komende dagen kijkt het kabinet of zo'n avondklok nodig is. Wanneer weten we nou wie de 46e president van Amerika is? Dat vraagt de hele wereld zich inmiddels wel af. In vijf staten wordt nog altijd druk geteld, maar een uitslag duurt waarschijnlijk nog even, vertelt correspondent Arjen van der Horst. De verschillen in Georgia die zijn zo klein, hè? nog geen duizend stemmen en nog vijfduizend stemmen te gaan. Daar zeggen ze dat het misschien wel wat langer kan duren voordat ze daar een definitieve uitslag hebben, omdat ze alles heel zorgvuldig willen doen. In Nevada zeggen ze dat, ze eh, zaterdag op zijn vroegst een uitslag hebben. Dus ja, als we vandaag een uitslag willen weten, ja, dan zou het van Pennsylvania moeten komen. Dat kan. Er komt nog eh, een, een, lading stemmen aan die geteld moet worden, die Joe Biden over de, de finishlijn zou kunnen trekken. Maar alles is nog onzeker. Joe Biden staat er nu wel lekker voor. In drie van de vijf staten heeft Biden een voorsprong op Trump is bekend waar de extra grote coronatestplekken komen. In de grote steden als Utrecht, Groningen, Rotterdam en Den Haag zijn ze al aan het bouwen. En ook op Schiphol komt zo'n XL-teststraat, vertelt minister Hugo de Jonge. En zo bouwen we met elkaar aan zo'n 20 eh, XL-locaties, XL-locaties of L-locaties opgeteld. Eh, om zoveel als mogelijk testcapaciteit neer te zetten. Ook bij Hengelo, bij Maastricht en tussen Breda en Tilburg komt zo'n XL of L-testplek. Eind deze maand gaan de eerste open. Krijg je het weer nog, het is op de meeste plekken zonnig. Alleen in het noorden is het wat grijzer. Blijft wel droog, het wordt een graad of 12. Dit weekend zonnig en droog en een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland wat vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam.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 My sister's all i Africa. met Waka Waka. Volgens mij was dat voor het, uh, het eh, wereldvoetbaltoernooi eh, of zoiets. het volgende nummer wat ik heb, we gaan gewoon weer helemaal door met, met allemaal nummertjes draaien... is Leonard Cohen met Halleluja. Cohen met Halleluja. Hij kan nog zo vaak gecoverd worden, maar het is nooit het origineel. Eh, de volgende die ik heb is eh, Jimi Hendrix. Het dat was twee keer Jimi Hendrix achter elkaar... omdat ik hier een fan heb zitten van Jimi Hendrix. En <laughs> nou moest ik dan nu Brainbox rijden. maar dat doe ik lekker niet. Ik heb John, eh, <laughs> Elton John met Circle of Life. Dit was Brainbox met Summertime. Brainbox is een Nederlandse groep, oorspronkelijk uit Amsterdam... met gitarist Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linden... bij de later lid van de band Focus... maakte deel uit van de oorspronkelijke bezetting... naast zanger Cas Lux en basgitarist André Rijen. Ik heb nog een eh, stukje cabaret van Cote eh, Cote en de Bie... de clichémannetjes. mannetjes Heel belangrijk is verstandig eten. Drink jij veel? Drinken? Nou, niet, niet, niet overdreven veel. Ik bedoel, ik drink nooit meer dan ik eet. Oh. En alleen puur natuur. Dus bier en jenever en anders niks. En goed kauwen, hè, dat is belangrijk. Goed kauwen. dat, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt kalen is je half eten. En smiddags een paar glaasjes sherry natuurlijk, maar dat drink ik voor de gezelligheid, dus dat telt niet. Kijk, eten is geen kunst. We kennen allemaal wel eten. Maar verantwoord eten. Maar om nou te zeggen dat ik drink, nee. En roken, hè? Roken, bewust roken. Dat je nooit maar een beetje voor de katse kont zit weg te paffen, hè? Rook jij? Nou, niet overdrijven. alleen filtersigaretten. Oh, hoeveel? Nou, och, nog geen drie pakjes per dag. Zo? nee, uh, menthol. Oh, menthol. Alleen menthol filtersigaretten. Dus om nou te zeggen dat ik rook, nee. En, eh... en kieren, hoe staat het daarmee? Hé, kieren? Ja, wippen. Oh, wippen! Ja. ja. ga, ga, jij, ga jij nog eh, een beetje behoorlijk van Bill? Nou, nee, niet overdreven als je zegt, nee. Maar, maar, eh, maar door de bank? Nee, gewoon in bed. Nee? Nee, maar ik bedoel, wat is, eh, wat is jouw, eh, wat is jouw moyenne qua kieren? Wat, wat, wat, wat, wat sop je en al gemiddeld? Nou, ik bedoel, niet elke maand natuurlijk. Maar dan heb ik er ook wel eens een kwartaal bij. Ja, dat ik vier, vijf keer eh, de oudste beweging der wereld maak, zou ik maar zeggen. Nee, eerlijk? Ja, net zo makkelijk. Wat weinig, jong. Weet je hoe vaak ik... Uh, ik heb flensen. Nee? Elke nacht. Hé? Elke nacht. Als je wil kun je mij elke nacht zien palen. Zo. Elke nacht. Elke nacht van Wippenstein, zeg. Hey. Nou, dan zouden ze mee eh, na een jaartje die dinsdagochtends op de stoeprand kunnen zetten. Nee, dat is een kwestie van verantwoord eten. Bewust roken, kleine slokjes drinken. En vooral goed kouwen, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Maar heb jij daar dan eh, problemen mee met pompen? Nee, verder niks. Niks, geen klachten of zo. Nee, dan moet je het even zeggen. Want dat is het mooie van de tijd waarin wij en leven. Dat je daar, uh, ja, dan kun je vrijer over spreken met elkaar, hè? Nee, maar dat wil ik jou dan vragen. Krijg jij er nou nooit genoeg van, zo langzamerhand? Genoeg waarvan? Nou ja, van elke nacht een, eh, een punt om op te zetten. Hier hoor hem. Man is ook het mooiste wat er is, ketsen. Hé? Wat, is er nou lekkerder dan uh, op sap te zetten, hè? Ja, hoor hè. Nou, nee, ik, kijk... Genoeg van. Nooit genoeg van. Het is wel een hoop gedoe, vind ik. Er is er wel pop van. Af en toe vind ik het een hoop gedoe. Hoezo gedoe? Nou ja, voordat eh, de voorstelling kan beginnen. Welke voorstelling? Oh, uh, de oudste voorstelling der wereld dus. Ik hoop gedoe, hè. Kijk, ik krijg hem wel omhoog. Ja? Maar om hem nou omhoog te halen, dat vind ik zo'n gedoe. Dat vind ik een gedoe, man. Oh. Ja. Bij mij hoor, vaak. Ja, ja, nee, wacht even, wacht even, wacht even. Dus jij hebt eh, trek om te flappen? Ja. En dan kruip je de lucht in? Ja. Maar voordat jij in de suikerpot hebt kunnen roeren, gaat hij er plat. Precies. Oh ja. Ja, Dan, nou, dus duik ik dan maar weer in de leesportefeuille. Ja, nee. nee, maar dan, want dan zit jij waarschijnlijk in een poreuze cirkel. Zou jij denken? Ja, ja, ja. Dat is waarschijnlijk eh, psychisch. Het is waarschijnlijk psychisch. Wat hebt heeft mijn jongen hier nou met psychisch te maken? Fysiek is altijd psychisch. Oh. Je eet te veel zonder goed te kouwen, hè? dus wordt niet gelijkmatig opgenomen in je bloed. Je rookt te veel en je drinkt te veel. Daardoor ken je niet regelmatig de roompotje pijlen. Daardoor schiet jij weer in de stress. Je gaat nog meer roken en drinken. Je kat van de zenuwen helemaal niet meer. Je slikt de hele rotzooi gewoon zo door. Je vrouw komt steeds meer tekort. Op een goede dag kom jij onverwachts thuis. Je vrouw legt in bed. Jij doet de klerenkast open. En dan staat zo'n vibrator zo'n vibrator, zo Een vibrator, wat is dat? Eh, dat is een elektrische melkboer. maar eh, eh, ik, wil, ik wil je graag erbij helpen. Luister, luister, luister. Zit er geen panorama aan die leesportefeuille? Ja, zit een panorama en de nieuwe revue en de Boemte Illustreerte. Vertrouw er in. Nou, dat zijn 80 titels per week, man. Ja, maar wat moet ik nou met papieren joekels? Kijken, kijken, kijken en de rest erbij denken. Ja, jij moet er wat van doen als je hem omhoog wil houden. voor niks gaat alleen de zon op. Hebben jullie een nachtkastje? Ja, twee van Palisanda. Nou, als jij eh, vooral nog van plan bent om uh, doktertje te gaan spelen... dan heb jij achter de hoofd de panorama en de nieuwe revue... en de boente illustreert door opengeslagen klaarleggen... op de bladzijde bij de grootste prammen hangen. Dat heet stimulatio in de seks. Vroeger was dat heel onbeleefd tegenover je vrouw. Maar tegenwoordig mag dat van de FIFA. Nee, wacht even. wacht even, wacht even, wacht even. Eh, en, het is hartstikke donker. Hoe kan ik dat dan zien, al, dat hart voor de deur? Hé? Hartstikke donker, waar is het hartstikke donker? Nou, in mijn slaapkamer natuurlijk. Nou, dan doe je toch eerst een licht aan voordat je er een vee geeft? Ja, maar dan ziet ze me toch? Ja, dan krijg ik hem helemaal niet meer omhoog. Ja, dat was... Uh, van Koten en de B. We gaan verder met West Side Story. What is Chino done to her? Chino? why, Chino? Maybe she's just doling up for us. Gracias, querida. Rosalia, Consuelo, my adorable friends. Can you keep a secret? I'm hot for secrets. <laughs> No, I won't tell you. What? What? The poor girl is out of her mind. I am crazy. She might be a that. She looks somehow different. I do. And I think she is up to something. I am. I do. I am. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. The pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. For the craziest girl on the block. You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love. She thinks she's insane. La, la, la. She isn't in love. She's merely insane. It must be the heat or some rare disease. La, la, la. Or too much to eat. Or maybe it's fleas. Purple light and refined. Well bred and mature and had a pet mind. ¡América, América! ¡Ay, qué lindo te ve! Miss America, bravo, speech! Speech! I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. la la la la la la la la. la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine and so pretty. Miss America can just resign. La la la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? what Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me, such a pretty me.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 Eh, ik heb nog een berichtje van... als u in de duinen gaat wandelen, in de AWD of in de PWN... De, ze zijn weer begonnen met het afschieten van herten per 1 november. Daar gaan ze zich weer vijf maanden op concentreren. En er worden vooral op de vrouwtjes en de jonkies geschoten. Om zo snel mogelijk het doel te bereiken. En voor de rest eh, is dat het. morgen is er natuurlijk weer Goedemorgen met eh, Goedemorgen Zandvoort. Ik ga even kijken wat eh, de nieuwsberichten daarin zijn. Nu Adel met Skype. van Goedemorgen uh, Zandvoort vanmorgen is eh, om 11 uur 5 begint uh, Gert Kuik met het Oogcafé in Zandvoort. Ik ben heel benieuwd wat dat is. 11 uur 25 komt Bernadette Naber, woordvoerder van de NBO... over voorlichting en toenemende fraudes per app en dergelijke. 11 uur 45 Leo Heino van Hoe is het met? met Peter Tromp en de ondernemersnieuws. Eh, vijf over twaalf, Eddie Bunning van de drie aapjes in coronatijd. Hoe gaat het met de horeca in deze crisis? 12 uur 25, Rob Mooi, de belangengroep van Ruiters Bentveld... over het behoud van stal Nadelhof in Bentveld. Ik heb trouwens op stal gehoord dat ze een contract van acht jaar hebben gekregen... en dat ze dus nog even mogen blijven bestaan. 12 uur 45 Gerard Scholte, de boswachter struinen in de duinen met. En het programma wordt deze keer gepresenteerd door Irene de Jager. Ik heb nog um, Radiohead met Pyramid Song staan. In deze speciale uitzending draaien we alleen Beatle-muziek en vertellen we daar leuke anekdotes bij. Vrijdag 18 december hier op ZFM Lunchroom. Ja, dat was het weer. Twee uur. Ik, ehm, volgende week is Pim er weer en hebben we weer een gewone uitzending. Ik had nu heel veel verzoeknummertjes en eh, dat hebben we nu gedraaid.